Dit is Lieslot Thomassen met het NOS. Bij twee auto-ongelukken in Limburg zijn dit weekend twee doden gevallen. Afgelopen nacht kwam in Horst iemand om het leven toen een auto tegen een boom reed. In Kerkrade raakte gistermiddag een auto met hoge snelheid van de weg. Een kind dat in de auto zat overleed later in het ziekenhuis. Bij de ongelukken in Limburg raakten zeven mensen gewond. De Britse premier May is opnieuw een van haar bewindslieden kwijt. De staatssecretaris voor het kleinbedrijf Griffiths is afgetreden vanwege een seksschandaal. Via sociale media stuurde hij in drie weken tijd 2000 seksueel getinte berichten naar twee serveersters. Griffiths zegt dat hij zich diep schaamt en zegt ook dat hij premier May in verlegenheid heeft gebracht. Afgelopen week traden in Groot-Brittannië twee ministers af. Dat had te maken met de brexit. Een groep landen, waaronder Nederland, wil proberen om duizend hulpverleners van de witte helmen te evacueren uit Syrië, meldt het Amerikaanse CBS News. Onder meer Nederland en ook Frankrijk en Canada zouden dat tijdens de NAVO-top in Brussel hebben besproken met president Trump. Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt uit of het bericht klopt. De Witte Helmen werken vanuit oppositiegebied en verlenen eerste hulp bij luchtaanvallen door het regeringsleger. Volgens president Assad en zijn bondgenoten zijn ze terroristen. Japan wordt geteisterd door een hittegolf na de extreme regenval van de laatste tijd. In steden als Hiroshima is het bijna 38 graden. De warmte heeft al aan zeker vijf mensen het leven gekost. De hitte en de hoge luchtvochtigheid in Japan bemoeilijken het opruimen van de ravage na de regen en overstromingen. Het weer, veel zon, het wordt 24 tot 29 graden, aan de kust wat koeler door wind van zee.